is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Griekenland heeft veel meer geld nodig dan eerder gedacht. Om een faillissement af te wenden moet tussen de 250 en 450 miljard euro aan noodleningen worden uitgekeerd. Staat in een vertrouwelijk rapport van de Europese Commissie, de ECB en het IMF. Het geld moet worden verstrekt door de eurolanden en de bankensector. In het Tweede Kamerdebat over de eurocrisis wilde premier Rutte niet ingaan op de nieuwe ramingen. De komende dagen moet duidelijk worden of er noodsteun moet bijkomen, zei Rutte. Het doelde onder meer op het overleg van de Europese ministers van Financiën vandaag in Brussel. Vanwege dat overleg is minister De Jager vandaag niet in Den Haag bij het eerste zaterdagse Kamerdebat in bijna 100 jaar. Het Turkse leger heeft de laatste twee dagen 49 Koerdische strijders gedood. Dat staat in een verklaring op de website van het leger. De Koerden zouden zijn gedood in het zuidoosten van Turkije. Het leger begon afgelopen woensdag een groot offensief waarbij 10.000 militairen zijn betrokken. Het offensief is een reactie op aanslagen waarbij 24 Turkse militairen werden gedood. In zijn woonplaats Florence is de eerste president van het Joegoslavië-tribunaal overleden. De Italiaan Antonio Cancese leidde de Joegoslavië-processen tussen 1993 en 1997. Daarna onderzocht hij oorlogsmisdaden in Darfur en was hij de eerste president van het Hariri-tribunaal, dat de moord op de Libanese oud-premier Hariri onderzoekt. Kassese leed aan kanker. Hij werd 74 jaar. Occupy-betogers hebben vanmiddag in Amsterdam en Rotterdam in een protestmars door de stad gelopen. De grootste was in de hoofdstad, daar deden een paar honderd mensen aan mee. Er werd gelopen van het Beursplein, dat al een week bezet wordt gehouden door betogers, naar de Nederlandse bank. Het Occupy-protest is onder meer gericht tegen uitwassen van het kapitalisme. En dan het weer vanavond en vannacht helder en minima rond 3 graden. Met in het binnenland kans op vorst aan de grond. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt dan 11 graden in het noordoosten en 14 in het zuidwesten.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 Iedere vrijdag hier op CFM. Tussen 3 en 5 komen de 40 beste platen van Europa voorbij. 21e jaargang van de hitlijst, aflevering 42. En vandaag alweer 21 oktober van 2011. In de lijst 24 stijgers, maar 1 zitten blijven, 12 dalers en 3 nieuwe binnenkomers denk dat er ook drie platen eruit moeten. I'm Into You, Jennifer Lopez en Lil Wayne na 16 weken. Jesse G, Nobody's Perfect na 13. En Tina Florida, de Club Rocker, na 11 weken uit de lijst. Een goede week voor Pitbull en Mark Anthony. Rain Over Me gaat 8 plaatsen omhoog en is daarmee de snelste stijger. De snelste daler, dat is Shakira en Pitbull. Rabiosa zakt in één keer 15 plaatsen. Dan zakt daarmee zo'n beetje naar plek 32. Onlangs noteren dat is Maroon 5 Christina Aguilera. Moves Like Jagger staat alweer 18 weken in de lijst. Zakt wel. En dat zakken dan van 36 naar nummer 40. Een plekje hoger. Op 15 mei 1996 eh, eh, werd zij geboren Jasmine van den Bogaard in Leamington in Engeland. Haar moeder was toen al concertpianist en Birdie leerde als zesjarige al piano spelen.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 Twee goed scorende hits. I Like It met Pitbull en later toegevoegde single Tonight I'm Fucking You. Dus is het in aardig wat hitlijsten goed te scoren. Nu dus weer Enrique Iglesias en Pitbull samen met een nieuwe single. Als eerste lijkt de titel niet alleen op de eerder genoemde I Like It. Ook de hele sfeer van de clubbanger Red One-achtige productie is er eh, meer dan genoeg te vinden. De plaat doet ons aardig denken aan hun vorige hit I Like How It Feels is de nieuwe plaat. En Enrique Iglesias en Pitbull doen het meteen wel weer goed in Europa.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 Nieuw win op 37. Hebben we net eh, Call It Out in the Dark gehad. Dienstig de tweede single overop van het nieuwe album van Snow Patrol. Het album met de titel Fallen Empires gaat volgens de band een hele andere kant op. Patrol maakt eh, gebruik van elektronica. Dat bleek wel op de eerste single die meer uh, synthesize elementen had dan de traditionele songs van de mannen. De tweede single eh, This Is Everything You Are brengt mij dan weer op een dwaalspoor. Er is helemaal niks meer over van dat zinte invloed dit nummer is weer een traditionele Snow Patrol song. Het nummer begint heel erg langzaam. Maar zoals we het van de mannen gewend zijn, bouwen ze langzaam op naar een climax. Er is weer sprake van een eh, echte stadium sound op het eind. En toch is het einde weer erg verrassend wat de band voor ons klaar heeft staan. Hoogste binnenkomen vinden wij op 34. Band heet Snow Patrol. De single heet This Is Everything You Are. En je hoort hem nu op CFM. so you can call it off But it might be for the best You can't walk away anyway Because you've nowhere else to go Is he worth all this? Is it a simple yes?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 Wel zak het van 36 naar 40. 39 nieuw binnen, Birdie, Skinny Love. 38 is voor Donna Mar, Danse Caduro. Enrique Iglesias, Pitbull, I Like How It Feels, nieuw binnen op 37. De plage van de eh, Crystal Fighters in de 14e week zak het van 24 naar 36. Florida, Good Feeling in de tweede week 4 plaatsen omhoog naar 35. Snow Patrol, This Is Everything You Are, nieuw binnen op 34. LMFAO, Sexy and I Know It. Uh, eh, 33 deze week. In de tweede week pakken zij twee plaatsen winst. Een slechte week voor Shakira Pitbull. Rabiota zakt in één keer 15 plaatsen. Zij doen dat ook in hun 15e week. Nina en Juan Megan Uno Momento vinden wij deze week op nummer 31. Vorige week kwamen zij binnen op eh, nummer 37. Dit is de nummer 30 van deze week. In de derde week omhoog van 33 naar 30. Tidy en Leek. En hun single heet Keep Waiting. Wat is nou lekkerder dan op weg gaan naar je weekend met alleen maar hits. Dan zit je bij CFM Food op vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De 40 beste hits van Europa komen nog voorbij. een van die is van Elena Midnight Sun. In de vierde week gaat ze omhoog van 29 naar 28. Daarvoor die ook Winnem Temptation. In de derde week gaan zij omhoog van 31 naar 29. Als andere twee ook komen dan bij Dione Bromfield en Lily Twist single Fooling gaat de derde week in. En vijf plaatsen omhoog. Van 30 naar 25.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 Ik had hem veel eerder in de hitlijst verwacht. Pitbull, Mark Anthony en Rain Over Me. In de tweede week dat ze er nu in staan maken ze wel meteen grote stappen. Van 32 door naar 24. Daarvoor Diana Bromfield en Lil Twist. En die gingen omhoog van 30 naar 25 nummer 23, afkomstig van 28 in de vierde week, heet Britney Spears. Haar single Criminal doet het weer goed. Voor jou klaarstaan, de nummer 22 ook nog, Pixie All About Tonight. nummer 21, Rihanna, Colvin Harris, We Found Love. Nu eerst 23, Britney Spears. He lies, he bluffs, he's under I know you told me I should stay away. I know you said he's just a He's got no conscience, he got none, none, none. plaats in de lijst Rihanna Calvin Harris Refound Love van 26 omhoog naar 21. Tot aan het nieuws ga ik jou verblijden met LMFAO en Natalia Kills. De week gaan zij omhoog van 21 naar nummer 19. zingen single Champagne Shower. na het nieuws zijn we natuurlijk gewoon weer terug een uur lang vol met hits hier op CFM Zandvoort. rain showers Popping in the club, we light it up every hour I say champagne showers, champagne showers Popping in the club, we light it up every hour, every hour Let the party rock Put your hands up, everybody just dance up Walk in the club with a bottle or two.